Overdag is het opnieuw zonnig, droog en warm bij maxima van 30 tot 34 graden. Tot zover het radio nieuws. Het is iets over 10. Dit is Kadans van Langstraat FM bij Weekend Radio. Ik ben Eder Kroes uit Oranjestad Aruba. En samen met Mark van den Hoek hot, hot, hot voor deze tropische avond. Cadans. Arrow. na Joe Arroyo, me chamo Lumau, enderna daarna Lucasa Jambongo. Lagos Night, here of Langstraat FM mule, my way. Tesfa. Een lekkere zoekkoen. Daarna alleen Koekoen. Tama, hier op Kadans, Weekend Radio. c'est d'un Bonjour. Colombia. Oiga Mire Vea. un verso voor deze week. Hier op cadence. Si huele a caña, tabaco y brea. Usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí vea para que vea. Mi Chouseli, Enderna, Saigo Langa Langa, Reviens Hippo, un souvenir. ngomba moko te eleki makanisi na molai ebongi kolinga mpe koyeba mabe epai ezali ke na vivre sans ipo po natika yokende mopepe ekumba yo epai ya milimo malamu mpe balinga yo koleka lokola ngai nalingi yo te bomba likambo yango nasekele nyonsongo luka nanu solutio na probleme oyanga kumba bolingo na ngai lokola mwana mokela bize bolingo ya seko ipotunsatala otikinga na nzela vraimen ipesi ningisa na bato mpo balokotanga babifoli ya mawape ya bisengo marili te nalingi yo mingi mponga tika yo kende mponga likambo yango nasekele nyonsongo luka nanu solution na probleme oyanga kumba bolingo na ngai lokola mwana moke akolela po etikalise bolingo ya seko Christ, singing Salabato, Obaloro uur. Nu Hector Lavoe met Migente. Daarna Jean Baron en Loketo. Mami Lolo. Kadans van Langstraat FM. Weekend Radio. We zijn zo terug voor het tweede uur. Ik ben Edre Kroes uit Oranjestad, Aruba. mi gente, lo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde, vinieron Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een familieruzie heeft een man in de stad Cetinje in Montenegro willekeurig elf mensen, waaronder kinderen, doodgeschoten en er zeker zes verwond. De schutter werd in een vuurgevecht met de politie op straat gedood. Volgens premier Abazovic is de schietpartij in de voormalige hoofdstad erger dan wat de inwoners van Montenegro zich collectief kunnen herinneren. De douane heeft in een koelpakhuis in Rotterdam 60 kilo cocaïne gevonden, verstopt tussen de appels. De container met het fruit kwam uit Chili, had een bedrijf in Frankrijk als eindbestemming en werd gelost in Rotterdam. De drugs hadden een straatwaarde van 4,5 miljoen euro en zijn vernietigd. Het koelbedrijf had niks met de smokkel te maken. Schrijver Salman Rushdie ondergaat een spoedoperatie nadat hij werd neergestoken in de Amerikaanse staat New York. De gouverneur zegt dat Rusty voor zijn leven vecht. Hij zou onder andere in zijn nek zijn geraakt. De opgepakte dader droeg volgens de BBC een zwart masker toen hij opsprong uit het publiek en hem aanviel. Na het verschijnen van zijn boek De Duivelsverse in 1989 werd Rusty door de Iraanse leider Khomeini vogelvrij verklaard en dat leidde tot talloze doodsbedreigingen. In het huis van oud-president Trump in Mar-a-Lago in de Amerikaanse staat Florida heeft de FBI 11 sets geheime documenten gevonden, waaronder enkele die het predicaat topgeheim hebben. Die mogen alleen in speciale overheidsgebouwen beschikbaar zijn. Volgens de Wall Street Journal hebben de FBI-agenten zo'n 20 dozen met spullen meegenomen uit het huis. Ambtenaren zijn bezorgd over informatie die nog in het bezit is van Trump en mogelijk in verkeerde handen terechtkomt. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog en het koelt af naar zo'n 17 graden. Overdag is het opnieuw zonnig, droog en warm bij maxima van 30 tot 34 graden. Tot zover het radio nieuws. Info en hits. Langstraat FM. En we zijn terug. Kadangs van Langstraat FM. Weekendradio. En we gaan door met Dynamic Afro Soukous. Dasakkumana Mayo, Time, Darna, Winston Soso, I Don't Mind, Ansovania. Tito Nieves, La Salsa Vive, hier op Cadance Con Langstraat FM, Weekend Radio Darna, Aurlos Mambele, Malade de la Toa Me quedé dormido escuchando salsa, soñé con el cielo y que San Pedro me esperaba Aquí está mandando que entrar. était conçu. Taxi Souvenir. Darna Sucus Express. Cari Sucus. Burning Flame. If you get what you want tonight. Daarna Dr. Sakis, La Bombula. Hier op kadans van Langstraat FM. van Cadans. Radio op Langstraat FM. We sluiten af met Arrow. A long time. Het was een plezier van mij. Speciale dank aan Mark van den Hoek. Ik ben Edre Kroes. Helemaal uit Oranjestad Aruba. ZFM Nieuws.